4 uur Raymond met het NOS-journaal. Werknemers maken weinig gebruik van de regeling die bedoeld is om zieke familieleden of partners te verzorgen. In 2009 werd maar door 2% van de werknemers kort zorgverlof opgenomen. Langdurig zorgverlof werd maar door 1% van de werknemers aangevraagd. De cijfers komen uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag openbaar wordt. De onderzoekers keken ook naar het opnemen van ouderschapsverlof voor de verzorging van kinderen tot 8 jaar. In 2009 maakte maar 10% van de ouders gebruik van die regeling. Dit waren vaker moeders dan vaders. Volgens het SCP is de belangstelling voor verlofregelingen laag... omdat mensen het idee hebben dat ze op het werk niet gemist kunnen worden. De Amerikaanse republikeinse presidentskandidaat Herman Kane... is opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie. Het is al de vierde vrouw die zegt door hem te zijn lastiggevallen. Kane deed de eerdere beschuldigingen af als anonieme aanvallen... maar nu gaf een vrouw een persconferentie... waarin ze alle details uit de doeken deed. Volgens haar stak Kane in 1997 zijn hand onder haar rok... en duwde hij daarna haar hoofd naar zijn kruis. Hij zou hebben gezegd, je zoekt toch een baan? Herman Kane spreekt alle beschuldigingen tegen... en noemt ze compleet verzonnen. Park Aviodroom in Lelystad heeft uitstel van betaling aangevraagd. Personeel is daar de afgelopen dag over ingelicht. Aviodroom kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen. Daar komen nu tegenvallende inkomsten uit evenementen bovenop. Tot nu toe werden de tekorten bij Aviodroom steeds aangevuld door de KLM en Schiphol... maar die willen niet langer bijspringen. Een bewindvoerder moet nu kijken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Aviodroom blijft voorlopig wel open voor het publiek. En dan het weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Minima rond 6 graden. De dag begint grijs, maar vanuit het oosten steeds meer opklaringen. Het wordt in de loop van de dag 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. met Herbert Codé. Een hele goede morgen, welkom in het derde uur van De Nacht op 1. De vorige uur hebben we gepraat over de mooie treinverhalen. En onze trein is ook eh, tot stoppen gekomen, tot stilstand gekomen in eh, station Hilversum. En dat betekent dat we nu een uur lang eh, mooie muziek hebben. Een podium vol met, met artiesten van, van vroeger en van nu. En om te beginnen hebben we zometeen ook de Radio 1 Week CD. We hebben ook de nachtgedachten dit uur. Maar eerst gaan we naar muziek van Steve Harley en Cockney Rebel. Dit is Make Me Smile. done it all.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 I'll uh, do what you want. geschreven door Steve Nicks van Fleetwood Mac. En eh, ook uitgebracht als eerste door de band Fleetwood Mac. En later dus gedaan door Waylon Jennings. Dit was Rhiannon uit 1985. En van de Amerikaanse Waylon gaan we naar onze eigen Waylon... die eigenlijk eh, Willem Bijkerk heet. Zijn artiestennaam is een verwijzing naar zijn grote voorbeeld... die we dus zojuist gedraaid hebben. Dat is countryzanger Waylon Jennings. De zanger onze eigen Waylon dan, die tekende bij Motown. En zijn eh, eerste album Wicked Ways was heel soulvol. Het tweede album After All is breder qua muziekstijlen... en het bevat soul, country en R&B... en is deze week de Radio 1 Week CD. Dit is Waylon met The Escapist. tears on a pillow. He never treated you right, babe.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 R&B-groep uit de Amerikaanse staat Michigan, The Bars, The Rhythm of the Night uit 1985, vernoemd naar de familienaam van de bandleden. in 1985 schitterde deze groep met The Rhythm of the Night. een heel ander ritme heeft singer-songwriter Josh Garrels. Hij nam zijn eerste drie albums zelf op. Inmiddels is hij bij album nummer 5 met de titel Love and War and the Sea in Between. dat is overigens gratis te downloaden via zijn site. Dit is Josh Garrels met For You. to tell you, but you can't bear to hear me now. listen. In de nacht op hoorde je singer-songwriter Josh Garrels met For You. En dit was Lisa Stanfield met All Around the World uit 1989. Zometeen de nachtgedachte. Dat is een vertaling van een, eh, van een plaat naar het Nederlands. Maar eerst 3 minuten 28 lang luisteren naar de emotie en schoonheid... in de stem van David Gray. Van zijn succesalbum White Ladder is dit Babylon. turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want crying out loud. The love that I was giving you was never. Zo prachtig midden in de nacht, bijna half vijf. David Gray en Babylon hier op Radio 1. Dan is het tijd voor de Nachtgedachte. Dat is een eh, korte vertaling van een stukje songtekst van het Engels naar het Nederlands. En dit keer komt eh, de Nachtgedachte van het album Milo Zeloto van Coldplay. En de tekst is als volgt. God, ik weet niet welke weg ik ga, hoe de rivier zal stromen. Het lijkt erop dat ik stroomopwaarts moet roeien. Het is een passage uit het liedje UFO van Coldplay. Lord, I don't know which way I am going, which way river gonna flow. It just seems that upstream I keep. chan chan, en el mar se la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le da yet so far away. City City and The Road Ahead uit 1999. Daarvoor ook nog de Buena Vista Social Club met Chan Chan uit 1997. En dan een, eh, een dame uit, eh, uit Londen. Ze heet Liam Le Havets. En ik heb haar onlangs eh, zien optreden bij Jules Holland. Het is namelijk zo, ehm, de optredens van Jules Holland... dat is een muziekprogramma op, bij de BBC, BBC 2. Elke dinsdagavond laat wordt dat programma uitgezonden. Het is een programma van een, van een half uur. Alleen, ehm, ja, ik als muziekliefhebber wil dan altijd graag ja, die uitzendingen terugkijken. Maar dat kan helaas niet op het internet, omdat dat te maken heeft met restricties. Je kan dus geen muziekoptredens kijken die in Engeland zijn uitgezonden. En die kan je dus niet vanuit Nederland bekijken. Maar ik heb dus sinds kort een nieuwe televisie en ik heb daar een hele mooie recorder bij. Dus ik kan nu ook de uitzendingen van de BBC 2 opnemen. En onlangs zag ik dus deze dame daar optreden. Lian Lee Aves. Ze is dus begin, eh, begin 20. Het lijkt een beetje op Corinne Bailey Ray. Ze heeft een EP'tje uit dat heet Lost and Found. En dit is haar plaatje Age. He don't love back when I call his name. He turns his back. The weather is growing cold, and I want him back again. I kinda know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me. Cause I fancy younger. coincidence he left me because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he's stole. slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. We've come so far. So, who gives a damn about the ages we are? a problem if he's old. As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does with somebody to retrieve my long lost soul. With somebody to retrieve my long lost soul. After midnight, we don't let juggling We don't stimulate some action.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 What it is all about. Het jaar 1970 in de nacht je Eric Clapton en After Midnight. En dat is altijd een mooi moment voor bezinning. En het is een eh, prachtige graven als je dat als zanger eh, ja, in het volgende nummer kan verwoorden. Ik heb het over Stef Bos met Is dit nu later? We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen. En het donker maakt mij bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent een diploma vol met leugens, waarop staat als je de waarheid kent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Is dit nu laat? muziek uit Londen. Op 15-jarige leeftijd begonnen Stedman, McCall en Sarah met het maken van muziek onder verschillende namen. En de huidige naam van de band, de Bombay Bicycle Club, die komt van een Indische restaurantketen uit Londen. Je hoorde Lights Out, Words Gun. En daarvoor zat Stef Bos met Is Dit Nu Later. En dit is BB King in de Nacht op een met Ain't Nobody Home. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. times I begged for you to come home. But you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away. And now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Girl, I used to love you. Place no one else above you. Gave you everything that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home. Nobody's home. Once upon a time when you went on your way and pray that you come back someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. ain't nobody home. Nobody home. Ain't nobody. Ain't baby, ain't nobody. nobody know you hurt me once. vaker met de blazers van B.B. King. Ain't Nobody Home. Het is de man die ook een aantal eh, bluesclubs heeft. Ja, zijn naam eh, draagt een, eh, een, op een aantal bluesclubs op de voorkant. Bijvoorbeeld in uh, Beatles Street in Memphis. Onder andere ook in L.A. En op Times Square is ook een, ja, een bluesclub met de naam B.B. King's Blues Club. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland met Raymond Serré, Nu is Nathalie in Brudia. Jump the tracks, can't get back